Raymond Seré met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen woensdag een man opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De OM heeft aanwijzing dat hij geweld tegen politieagenten wilde gebruiken. De verdachte heeft de Marokkaanse nationaliteit en hij verbleef illegaal bij familie in Amsterdam. Er zijn geen wapens of concrete plannen voor een aanslag gevonden. In het huis in Amsterdam zijn simkaarten, USB-sticks, een notitieboek, een mobiele telefoon en een tablet in beslag genomen. De verdachte is vandaag voorgeleid en blijft nog zeker twee weken vastzitten. De politie heeft het juweliers-echtpaar uit Deurne gewaarschuwd dat het gevaar loopt. De criminele inlichtingen eenheid van Eindhoven zou signalen hebben opgevangen dat onbekenden het paar iets willen aandoen. De politie heeft volgens de advocaat van het echtpaar uitgebreide beveiligingsmaatregelen genomen. Bij de overval op de juwelierswinkel van het echtpaar kwamen in maart twee overvallers van Marokkaanse afkomst om het leven. Ze werden doodgeschoten door de juweliersvrouw. Toen besloot onlangs dat de vrouw hiervoor niet wordt vervolgd. Na een slechte periode is de Amsterdamse beurs weer hoger gesloten met een plus van 2,85 procent. Ruim een week geleden daalde de AEX. De Nederlandse bank waarschuwde toen dat de beurskoersen sneller waren gestegen dan de economische groei rechtvaardigde. Na tegenvallende productiecijfers in de eurozone en met name in Duitsland zette de daling door tot een dieptepunt gisteren met iets meer dan 376 punten. Maar in de loop van de dag begon de beurs weer op te krabbelen en sloot met bijna 3% winst. Onderzoekers hebben afgelopen week zes slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Vijf hebben de Nederlandse nationaliteit, van het zesde slachtoffer is de nationaliteit niet bekendgemaakt. Aan boord van de vlucht van Malaysia Airlines waren 298 mensen. Van 20 slachtoffers is de identiteit nu nog niet vastgesteld. Tweeën vanavond verdwijnt de laatste bui, vannacht blijft het droog, morgen veel zon, 20 tot 23 graden. Zondag in het zuiden en oosten warm en geregeld zon, in het noordwesten bewolkt, periode met regen tot zondag 18 tot 22 graden.